Op straat zijn de meningen over de mondkapjesplicht verdeeld. Ik vind het super vervelend als dat er straks eh, weer is. Ik vind dat je afstand moet houden, maar die mondkapjes... Nee. Ik heb er op zich niet zo heel veel problemen mee, om eerlijk te zijn. Ik vind het jammer, maar als het moet, dan moet het. We moeten het allemaal proberen om eh, de corona onder ons weg te krijgen. Bij de persconferentie morgen om 7 uur wordt meer bekendgemaakt. Regeringsleiders en wetenschappers zijn allemaal samengekomen in Glasgow voor de klimaattop. Ook de Amerikaanse president Biden is erbij. Het is tijd voor actie, zei hij tijdens zijn toespraak. Right now, we're still falling short There's no more time to hang back or sit in the fence or argue amongst ourselves. This is the challenge of our collective lifetimes. Kort voor zijn speech leek Biden overigens moeite te hebben om wakker te blijven. De politie in Den Haag onderzoekt beelden van een agent die geweld gebruikt tegen een demonstrant. Gisteren was er in een wijk daar een protest tegen het coronabeleid. Op de beelden is te zien hoe een van de agenten iemand op de grond een schop geeft en slaat met een wapenstok. Wat daaraan vooraf ging is niet bekend. En in het grootste deel van Amsterdam mogen geen nieuwe hotels meer komen. Want die voegen niets toe voor de Amsterdammers zelf, zegt de stad... die daarom een hotelstop invoert. Vier jaar geleden deden ze dat ook al voor bepaalde wijken, maar nu voor de hele stad. Volgens AT5 kunnen hierdoor de plannen voor 20.000 nieuwe kamers de prullenbak in. Het weer vanavond en vannacht neemt de wind wat af. Het koelt af naar 3 graden. Morgen in het zuiden en westen misschien wat regen. Het wordt dan een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Vinkenveen en afrit Utrecht Centrum. Op de A10 kloop het meer richting de Nieuwe Meer. 4 kilometer file bij de Koentunnel en een kwartier vertraging. En 201 Hoofddorp Uithoorn bij de N196 4 kilometer file.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 I guess you didn't know it, but I'm a fiddle player too. And if you'd care to take a dare, I'll make a bet with you. Now you played pretty good fiddle, boy, but give the devil his due. I bet a fiddle of gold against your soul, cause I think I'm better than you. The boy said, My name's Johnny, and it might be a sin, but I'll take your bet and you're gonna regret, cause I'm the best as ever been. Johnny, rosin up your bow and play your fiddle hard, cause hell's broke loose in Georgia and the devil deals the cards. And if you win, you get this shiny fiddle made of gold, but if you lose, the devil gets your soul. up his case and he said, I'll start this show. And fire flew from his fingertips as he rosined up his bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And then a band of demons joined in and it sounded something like this. when the devil finished, Johnny said, Well, you're pretty good, old son. But sit down in that chair right there and let me show you how it's done. Fire on the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Granny does your dog back, no child knows. devil bowed his head because he knew that he'd been beat. And he laid that golden fiddle on the ground at Johnny's feet. Johnny said, Devil, just come on back if you ever want to try again. I done told you once, you son of a bitch, I'm the best as ever been. He played Found him Mountain Run, boys, run. Devil's in the house of the rising sun. A chicken in the bread pan, picking out dough. Granny, we a dog no child, no. Mm, dat was de Charlie Daniels Band en The Devil Went Down to Georgia. Ik ben er weer. Mijn stem is zover opgeknapt dat ik in ieder geval weer de show kan presenteren. Joop Sterk, heel erg bedankt voor het eh, overnemen van de afgelopen twee eh, weken. Jullie hebben het natuurlijk ook heel erg leuk gehad met hem in de show. En ik hoop dat het deze week ook weer net zo gezellig gaat zijn. De wekelijkse dosis country, folk, Amerikanen en bluegrass staat in ieder geval weer voor jullie klaar. We gaan weer naar de digitale brievenbus, het spotlight Spotlight album, de Spiegelplaat. We hebben een hele nieuwe maandartiest. En verder natuurlijk heel veel lekkere andere muziek. Zoals het tweede nummer altijd in de show, Bluegrass. Ze is de eerste vrouw die de IBMA Guitar Player of the Year Award in de wacht sleepte. De uit Santa Clara, Californië geboren Molly Tuttle. Ze maakt niet alleen country folk, maar ook Amerikanen en bluegrass muziek. En hoe dat klinkt, dat hoor je nu op Take the Journey. Cold, cold sleep cold. cold mornings The road keeps going and it never seems to end still we met Molly Tuttle in Take the Journey Bluegrass hier bij de National Radio Show. Vraag gelijk naar onze digitale brievenbus, want via info.nashvilleradio.nl kregen we de nieuwste single opgestuurd van Danny McMahon samen met Jenny Grace. Dit is Lights of Our Hometown. that I won't forget. A drop tailgate, this tail's up late. The only thing that I can think's to get away, get away with you under the lights of our love hand me down. You and me, and I just under trail to Amerika, uit Engeland Danny McMahon en uit Amerika Jenny Craze en hun nieuwste single. En die heet Lights of Our Hometown. We gaan nu naar 1979 eh, voor een duo die een plaat hebben uitgebracht in die tijd.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 Jawel, zeker weten, want Toby Keith heeft vrij recent een nieuw album uitgebracht. En je gaat nu luisteren naar het titelnummer. Dit is Peso in My Pocket. heeft even geduurd voordat er een nieuw album van hem was. Maar hij heeft het ruimschoots goed gemaakt. Met dit nieuwe album waar je het titelnummer net van hoorde. Peso in my pocket. Dat was Toby Keith. En voor nieuwe muziek gaan we weer even terug in de tijd. We gaan naar 1987 voor een nummer wat toen opgenomen werd door Nancy Griffith. Voor haar werd het geen grote hit. Die eer ging naar Bette Midler die het in 1990 opnam. Maar wij gingen dus voor het origineel liedje Over hoop. Nancy Griffith, dit is From a Distance. From a Distance. dit nummer. Maar als ik het hoor, moet ik toch altijd aan kerstmuziek denken. Nancy Griffith was dit met From a Distance. Ehm, we gaan naar onze nieuwe maandartiesten. Jawel, in de maand november staat de muziek van niemand minder dan Tammy Wynette centraal. Ze is geboren als Virginia Wynette Pugh op 4 mei 1942 in Tremont, Mississippi. Ze, is, eh, ze trad in 1966 voor het eerst op in de Country Box Eddie Show. En zong al snel ook samen met Portner Wagner. Al snel verhuisde de gescheiden Tammy met haar drie dochters naar Nashville, Tennessee... in de hoop op een platencontract. Ze deed diverse keren auditie, waaronder ook voor Epic Records producer Billy Sherrill. Deze Billy zag in de eerste instantie niet zoveel in Tammy... maar hij was op zoek naar een zangeres voor een nummer... dat door Bobby Austin en Johnny Paycheck was geschreven. Toen hij Tammy dit hoorde zingen veranderde hij van gedachten en gaf hij haar een platencontract. Het eerste nummer dat Tammy opnam is dit dus, Apartment Number 9. Dit is de Nashville Maandartiest. Just follow the stairs not so very long ago. You walked away from me, and after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surprised. number nine. waiting in this lonely room Just in case you change your mind You'll find me waiting here In apartment number nine Loneliness survives number nine.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 En we hebben nog heel veel lekkere muziek voor jullie klaarstaan, dus blijf gewoon lekker luisteren. En Americana staat nu op het programma. Dat Eileen Jewel fan is van Loretta Lynn bewijst wel het feit dat ze een heel album heeft opgenomen met alleen maar nummers van Loretta. Op het album Butcher Haller vind je het nummer wat je nu gaat horen. Eileen Jewel dus en You Ain't Woman Enough to Take My Man. bijzonder hoor, om zo'n bekend nummer van Loretta Lynn in een Americana jasje te horen. Dat was Eileen Jewel and You Ain't Woman Enough to Take My Man gaan we naar de digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek van Amerika. Eh, uit Amerika. Niet van Amerika. Uit Amerika. Op 16 september kwam de nieuwste single uit van de Darren Morris Band. Een nummer over een man die onder de invloed van een vrouw is. Maar dit pas weet nadat ze er niet meer is. Hm? Hoe dat klinkt, dat hoor je nu. She's gonna leave a mark. She's in Alabama hallelujah. Mississippi River gonna roll right through you. An Oklahoma City twister. second you kiss her, brother, hang on. Catch your eye like a lightning strike. It might even happen to you tonight. She'll put a perfume kiss on the edge of your collar, sharpie on your wrist where she leaves. lasting forever. She put a perfume kiss on the edge of your collar. Sharpie on your wrist where she leaves her number. Second that she goes, man, you won't feeling's electric When you least expect it She'll put a perfume kiss on the edge of your collar Sharpie on your wrist where she leaves her number Second that she goes, man, you want to call her Call yourself crazy, cause maybe you love her You might get to hold her to your last day city twister. The second you kiss her, brother hang Dat was de laatste single van de Darren Morris Band. She's gonna leave a mark. We gaan naar ons Spotlight album. En dat is een album wat dit jaar is uitgebracht van Lacey K. Boef. Je hoeft niet altijd de talentenshow te winnen om succes te boeken. Dat bewijst ze dus wel. Want ze haalden het tot de top 5 van het zevende 17e seizoen van American Idol. Maar ze heeft inmiddels een contract in de wacht gesleept bij Big Machine Label. En haar debuutalbum is geproduceerd door Den Huff. Ja, dan heb je toch best wel voor elkaar in de countrywereld, mag ik zeggen. Ze valt op door haar iets wat heese stem, deze countryzangeres uit Texas. En hoe het klinkt, dat ga je nu horen. Dit zijn achter elkaar Shuffle en daarna Used to You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Yeah, kiss me good morning kiss me goodnight You're the first thing I see when I open my eyes love that sure do But don't wanna wear out that tune I'm emotionally complicated All I'm saying is I can go from hearts on shuffle, babe on shovel de twee eerste nummers van het Spotlight-album van Lacey K. Booth. En die heet ook Lacey K. Booth. In het tweede uur heb ik nog twee nummers voor je klaarstaan van dit hele lekkere album. Nu gaan we eerst wat folk rock voor jullie draaien. In 2004 namen David Crosby en Graham Nash het album Crosby Nash op. En daar vind je dit nummer ook op terug. Dit is Lay Me Down. not a boy. deze week. Dat was Rose Maddox en Gambler's Love uit 1959. Ik heb nu wat country voor je klaarstaan uit Nederland. Dit is Sandra Verrijs en Tragedy.